En dat vindt deze student helemaal? Eh, ja, kut. <laughs> ik neem inderdaad echt veel minder op als ik eh, online studeer. En sowieso, het gaat gewoon met iedere student, wat, wat ik om me heen hoor, in ieder geval echt mentaal veel slechter sinds alles online is. En ik heb gewoon het idee dat dat niet echt uh, gezien wordt. Basisscholen en middelbare scholen mogen na de kerstvakantie wel weer open. En kinderen tot 18 mogen volgende week weer langer buiten sporten, tot 8 uur s avonds. De man die wordt verdacht van de dood van Esme van 14 uit Hazelswoude-Rijndijk blijft langer vastzitten. Volgens Omroep West is de man van 32 uit Leiden haar turnleraar. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en ook van ontucht. De verdachte van het dodelijke ongeluk met een klaphamer in Haaksbergen in Twente is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdacht, maar er was volgens de politie niet genoeg reden om hem langer vast te houden. Bij het ongeluk met magnesiumpoeder op Oudjaarsdag kwam een jongen van 12 om het leven en raakte een jongen van 11 zwaar gewond. Het is winterstop in het voetbal en dat betekent voor veel clubs een trainingskamp naar een zonnige bestemming. Ook al lopen de besmettingscijfers op sommige plekken op. Ook bij NEC hebben ze het vliegtuig gepakt naar Spanje. De trainer is daar blij mee. Uiteindelijk hebben we gisteren iedereen eh, getest en was iedereen eh, negatief, dus dat is heel prettig. Nou, proberen hier zo te houden. Nou, we zitten hier redelijk op onszelf. Er zijn weinig mensen om ons heen, dus eh, ik denk dat we een, uh, een prettig kamp kunnen hebben. Bij Feyenoord besloten ze afgelopen weekend juist een streep te zetten door hun trainingskamp in Zuid-Spanje. Er waren te veel besmettingen onder de trainers en de spelers. Het weer gaat regenen komende nacht. Ook morgen vroeg regen en bewolkt. Later in de middag wat meer zon en tussen de 5 en 8 graden.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 Got all us cowboys going nuts soon as she gets up, dancing all up on the bar to a little bit of b b b bad to the bone. Shotgun and beer shooting blackjack, looking so right that it ought to be wrong. Whatever she wanna do, I'm a little country girls do it b b b better. to popping the clutch on a tractor, changing the oil, changing the tire, baling the hay, hanging tobacco, shooting my gun, lighting my fire. Other girls, they have a good time, but you ought to see mine. When she's dancing all up on the bar to a little bit of b-b-b-bad to the bone. Shotgun and beer, shooting blackjack, looking so right that it ought to be wrong. Whatever she wanna do, I'm a little unbelievable better Cassidy. En daar openden we de eerste show mee in 2022. Iedereen natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Maak er wat moois van dit jaar en blijf vooral gezond. En de National Radio Show, ja, die blijft gewoon hetzelfde. We hebben natuurlijk de digitale brievenbus, het Spotlight album, de Nashville Spiegelplaat en nog veel meer andere lekkere muziek. Zoals je net hoorde uit 2015, Jason Cassidy en Country Girls Do It Better. We gaan naar Bluegrass. Een van de Bluegrass nummers die je tegenkomt in de Bluegrass Today hitlijst. Een heerlijke nummer van Billy Droos. Dit is Bring on the Wind. I remember rain was pouring. Oh, really coming down. That's how I knew the storm was coming. About that time it came around. I can't say my heart wasn't scared. But it was all in the hand of the man upstairs.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 Tear you up until you build. dat was Billy Drows en Bring on the Wind hier bij de Nashville Radio Show. We gaan voor de eerste keer dit jaar weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar muziek uit Amerika. Via info.nashvilleradio.nl kregen wij een single opgestuurd van Don Ricks. Ze komt uit West Virginia en het nummer wat je nu gaat horen heet Tennessee Miles. heart shattered like a windshield. My pockets like a gaslight on E. tires and a shady spare, but way too tired to care about anything but chasing the dream. Bright as they once did. Mm-hmm. His gray hair it tells a story, but it's nowhere. Nashville sky shine as bright as they once did. Dat was Don Ricks met Tennessee Miles. Ik volg al een tijdje de serie Yellowstone. En daar is nu een afsplitsing van. En die heet 1883. En er zijn er twee country-artiesten die de hoofdrollen spelen in deze serie. De een is Faith Hill en de ander is Tim McGraw. En die hoor je nou met de Cowboy in Me. I don't know why I act the way I do. Like I ain't got a single thing to lose Sometimes I'm my own worst enemy I guess that's just the cowboy in me I got a life that most would love to have But sometimes I still wake up fighting mad And where this road I'm headed down my lead. I guess that's just the cowboy in me. The urge to run, the restlessness, the heart of stone I sometimes get. that's just the cowboy in me informatie, verzoekjes of reacties. Info at nashvilleradio.nl You down, but you ought to know me by now. album Onward uit 2019 hoor je lekkere Texas country van Stonely LaRue. En dat nummer heet You Oughta Know Me By Now. In deze show nemen we een kijkje in de Canadian Country Music Hall of Fame. En daar komen we sinds 1992 deze zangeres tegen. Ze komt uit Nova Scotia en bracht haar eerste single in 1970 uit. Haar eerste album heet Memories of Home en daar kom je dit nummer tegen. Ik heb het over Carol Baker en dit is Gone Gone Gone Traveling Man. The of the Baker uit Canada met Gone, Gone, Gone, in the Man. En ook de maandartiest staat nog steeds centraal in de National Radio Show. En deze maand is dat niemand minder dan een man die geboren werd op 12 augustus 1929 en overleed op 25 maart 2006. Hij werd geboren als Alvis Edgar Owens Jr. Alhoewel Buck Owens zich in de eerste instantie met rockabilly bezighield, maakte hij in 1959 de overstap naar countrymuziek. En dat deed hij goed. Hij begon zijn carrière in de countrymuziek onder onder andere met dit nummer Second Fiddle. Dit is de Nashville Maandartiest. I'll play second fiddle. to you maand januari hoor je zijn muziek vaker voorbij komen. Buck Owens was dat met Second Fiddle. En van country gaan we naar folk. Dit zijn de Lovell Sisters en Blowing Away.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 het nummer 2, Many Rivers. En daarvoor uit Nederland Jack Jersey en After Sweet Memories. We gaan weer een keertje naar de digitale brievenbus... en daarvoor gaan we naar muziek van Ierland. We kregen muziek opgestuurd van Jason McAllister. Dit is The Heart You Left Behind. Had believe our love gone Can't believe how things just slip away. All that I can do, I've done. Makes me believe I never could have made you stay. move on down the line. every day you'll find a way to break through. Break this old blue. taken back dit jaar hebben wij natuurlijk weer elke week een nieuw Spotlight album. En daarvoor gaan we nu naar 2005. Het is een verzoekje. En wij werden gemaild door Ina Zevenaar uit Groningen via info.nesforradio.nl. Zij wilde graag het debuutalbum van Shelley Fairchild voorbij horen komen. Dat album heet Right. En ze heeft vier nummers van dat album uitgekozen. Je gaat eerst luisteren naar Ready to Fall en daarna Fear of Flying. Dit is het Nashville Spotlight Album. You're hot as a desert, hell in a sheet. Homes anywhere you lay your feet. Your heart is full of tumbleweed and brimstone. Whispering your whiskey late at night. You might fool an untrained eye, but I know what you need. Someone to depend on. Hey, I can be tender, I can be sweet. I can sweep the devil off his red hot feet. fit like a glove. 47 different shades of love. Don't you think it's time to try one on? All you and Custer fools of a feather. Hide behind them hides of leather. You'll throw up that white flag for too long. See, I can be tender. I can be sweet. I can sweep the devil off his red hot liquor Maybe it's the night Maybe it's the way your face holds light Maybe it's the music Maybe it's lust Maybe you're a diamond Maybe you're dust Maybe I'm the woman Maybe you're the man Maybe we'll crawl Maybe we'll stand Maybe your heart's like Jericho's wall Call me Joshua Ready to fall you need someone to depend on. Dit is het Nashville Spotlight Album. that they don't even spin. twee nummers van ons Spotlight album. En daarvoor gingen we naar 2005. Het album Ride van Shelley Fairchild. Aangevraagd door Ina Zevenaar uit Groningen. Heb je nu zelf een suggestie voor een volgend Spotlight album? Mag je dat altijd aan ons laten weten. Stuur dan een e-mail naar info.nashforradio.nl en vermeld in die e-mail om welke uitvoerende het gaat, welk album en welke vier nummers je daarvan zou willen horen. Wij gaan er naar op zoek en je hoort ze terug in een van de volgende shows. Nu is tijd voor Americana uit Nederland. Dit is Douwe Bob en When the Road is Rough. my Classic. You say you found somebody new. But that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I have for you guess I could find somebody too But I don't want no one but you How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find want his love much more than mine Cause I'll just say we've never met If I'm that easy to forget I could find somebody too I don't want no one but you I couldn't leave without regret You're not that easy to forget Before you leave, be sure you find You want his love much more than mine say we've never met If I'm that easy to forget We gingen naar 1958 met Carl Bellew en Am I That Easy To Forget. En van 1958 naar 1959 voor muziek van onze maandartiest. Hij scoorde heel goed met dit nummer. Buck Owens natuurlijk. Het levert hem een nummer 4 notering op. En veel collega-artiesten namen dat nummer op. Zo zijn er versies van een Barbara Fairchild, Shelby Lynn, Ray Price, Johnny Rivers. En er is zelfs een duetversie van Waylon Jennings en Jesse Coulter. Maar dit is het origineel. Under Your Spell Again. Dit is de Nashville Maandartiest. You've got me under your spell. just mine. You've got me dreaming those dreams again, thinking those things again. I've gotta take you back just one more time. I swore the last time that you let me down Dat was weer muziek van onze maandartiest Buck Owens. En in het tweede uur hoor je hem natuurlijk ook nog voorbij komen. Maar nu is het eerst tijd voor een nummer van het album Same Truck van Scuddy McCreary. Dat hij een grote George Strait fan is, ja, dat steekt daar niet onder stoelen of banken. En zeker niet in dit nummer.